Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Voorburg is de afgelopen avond een man om het leven gekomen... toen de auto waaraan hij aan het sleutelen was bovenop hem viel. Het ongeluk gebeurde in een garagebox. De politie onderzoekt nog hoe het heeft kunnen gebeuren. Een Eindhovense winkelier moet drie weken de cel in... omdat hij begin deze maand agenten mishandelde tijdens een mondkapjescontrole. Hij weigerde mee te werken aan die controle en nam een boa in de houtgreep... en schopte een agenten. De winkelier kon het zich niet herinneren, zei hij in de rechtbank. Hij zou geen mondkapje hebben gedragen vanwege zijn immuunziekte. De rechter gaf hem zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk. Ook moet hij een agent een schadevergoeding betalen. Het bloemencorso in de Bollestreek gaat ook dit jaar niet door. Jaarlijks komen er ruim 1 miljoen mensen kijken naar de kleurrijke optocht van met bloemen versierde wagens. Maar het evenement half april is vanwege het coronavirus opnieuw afgelast. Wel werkt de organisatie nog aan een alternatief. In 2022 is het 75 jaar geleden dat het eerste bloemencorso in de Bollestreek werd gehouden. En de organisatie hoopt dat jubileum wel weer met publiek te kunnen vieren. Een man uit Dronten wordt op sociale media bedreigd door tegenstanders van het coronabeleid... omdat die denken dat hij achter een website zit die hun op de korrel neemt. Jacques Huibrechts woont namelijk precies in het midden van Nederland... en de coördinaten van zijn huis worden vaak standaard weergegeven op internet... als het postadres van een website onbekend is. De Drontenaar heeft daar naar eigen zeggen al jaren last van en probeert nu via een Amerikaanse instantie de coördinaten van zijn huis van internet af te krijgen. Het weer. De zuidwestenwind neemt flink in kracht toe en daarbij zijn zware windstoten mogelijk.